Minister van Nieuwenhuizen wil dat op die manier de overlast voor mensen in de regio wordt beperkt. Het is de bedoeling dat het vliegveld volgend jaar vakantievluchten overneemt van Schiphol. En de eerste tijd zullen vliegtuigen dus wel laag komen overvliegen. Een epileptische vrouw die in Hellevoetsluis twee mensen doodreed... is veroordeeld tot twee jaar cel. Het Openbaar Ministerie had een half jaar geëist. De rechter vindt een zwaardere straf op zijn plaats... omdat de vrouw ondanks haar aandoening toch achter het stuur was gaan zitten. Ze heeft al jaren last van epileptische aanvallen... en heeft ook al meerdere ongelukken veroorzaakt. Door mensen in haar omgeving was ze gewaarschuwd niet meer de weg op te gaan. De Amerikaanse president Trump vraagt zich af of de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen ooit nog worden hervat. Trump zei dat in Davos, waar hij te gast is op het Wereld Economisch Forum. Volgens hem hebben de Palestijnen gebrek aan respect getoond na het Amerikaanse besluit om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. En Trump zei verder dat de Palestijnen moeten terugkeren naar de onderhandelingstafel als ze in aanmerking willen blijven komen voor financiële hulp. Boze Franse vissers blokkeren sinds vanochtend vroeg de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer. En daardoor zitten Nederlandse vissers vast. De Franse vissers claimen dat ze door Nederlandse pulsvissers grote schade hebben geleden. De zee zou zijn geplunderd en de Franse vissers eisen financiële compensatie. Bij pulsvisserij wordt de vis met stroomskokjes opgeschrikt, zodat die blijft drijven en er niet met netten over de bodem hoeft te worden geschraapt. Nederland vindt dat pulsvissen juist goed is voor het milieu, maar het Europees Parlement wil het pulsvissen verbieden. Het weer. Veel bewolking bij een graad of 9. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB het aantal files neemt alweer af. Er zijn er nog een 45-tal eh, over. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam nog een kwartier vertraging tussen Barneveld en Eembrugge. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendel 10 minuten. Op de A4 Amsterdam Rotterdam een kwartier over 12 kilometer tussen Leidsendam en Knoop het Ketelplein. Een kwartier over 5 kilometer op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Afrit Wageningen door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Door een spoedtransport op de A 12 Arnhem richting Den Haag tussen Veenendaal West en nu, net een kwartier vertraging. De file is 8 kilometer lang. En dat geldt voor de A16 ook, Rotterdam richting Breda. Een kwartier vertraging over 5 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop Ridderkerk. Op de N214 Leerdam richting Papendrecht tussen Noorderloos en Afrit Gorkum.